Rijkers met het NOS Journaal. Het kabinet wil met vergaande maatregelen antisemitisch geweld tegengaan. In het debat over het geweld in Amsterdam zei premier Schoof dat er naar verschillende plannen wordt gekeken. Bijvoorbeeld naar de mogelijkheid om het Nederlanderschap af te nemen. Van mensen met een dubbel paspoort die veroordeeld zijn voor antisemitisch geweld. Of er een meerderheid is voor deze maatregel en wanneer deze dan in kan gaan is nog onzeker. Kamerleden reageerden in het debat ook verontwaardigd op de demonstratie van vanavond in Amsterdam. Ondanks dat die was verboden kwamen mensen toch naar de Dam voor een pro-Palestijns protest. De politie maakte er een einde aan en bracht 265 demonstranten naar het Westerpark... waar demonstreren wel was toegestaan. Burgemeester Halsema riep in een reactie op het debat in Den Haag... landelijke politici op om met hun uitspraken geen extra olie op het vuur te gooien. Volgens haar trekt dat nieuwe demonstranten en railschoppers aan. In het noorden van Polen is een Amerikaanse raketverdedigingsbasis geopend. Die is uitgerust met een systeem van de Amerikaanse marine... dat raketten kan detecteren, volgen en vernietigen. Acht jaar geleden werd in Roemenië een soortgelijke basis geopend. De actievoerders die sinds vorige week zondag een oude boerderij naast de A2 in Limburg bezetten... zijn weer vertrokken... De krakers protesteerden tegen de sloop van de voormalige hoeve. Die moet wijken voor de verbreding van de A2 bij Susteren. Rijkswaterstaat spannen een kort geding aan om de demonstranten uit het gebouw te krijgen. Maar uiteindelijk besloten de actievoerders zelf nog voor het begin van die rechtszaak om te vertrekken. Ze sloten hun actie af met een stille tocht. Het weer bewolkt met op veel plaatsen af en toe wat regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog, bij een graad of 8. De komende dag verloopt verder grijs.